is nieuws van 6 uur. Kirsten reïntegratiebedrijf. Op die treinen zat waarschijnlijk verf met de kankerverwekkende stof chroom 6. Ook acht begeleiders liepen mogelijk risico. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker twee mensen omgekomen door tornado's. In dorpen die op het pad van de tornado's liggen is de noodsituatie afgekondigd. De tornado's kunnen windsnelheden van bijna 180 km per uur bereiken. Ook kunnen er grote hagelstenen vallen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. De huldiging van PSV en hockeykampioen Oranje Zwart in Eindhoven gisteren was volgens de gemeente een groot succes. De voetballers en hockeyers werden gehuldigd op het Stadhuisplein, waar zo'n 20.000 supporters stonden. Bij elkaar waren er zo'n 100.000 mensen op de benen in Eindhoven. Volgens de gemeente was het een groot feest zonder ongeregeldheden. Het weer vrij zonnig vandaag, alleen in het zuiden veel bewolking met ochtends kans op een lichte bui.